Want vanaf 1 januari vervalt het prijsplafond voor gas en stroom. Nou, de leveranciers hebben bij ons net de prijzen voor december ingeleverd. En daar zie je dat de vaste contracten met 5% dalen ten opzichte van vorige maand. En dat de variabele contracten ongeveer gelijk blijven. Met een vast contract bepaal je een bepaalde periode hetzelfde bedrag... en ben je dus misschien goedkoper uit. Mensen in het zuiden van de Gaza-strook worden opnieuw opgeroepen om te vluchten. Via berichten op socials en flyers krijgen ze te horen dat ze de stad Gan Yunis uit moeten... en naar de Egyptische grens moeten. Hulporganisaties waarschuwen dat er voor Palestijnse burgers nog maar weinig veilige plekken zijn. Een testrit met een ambulance in Tilburg is zeker niet geslaagd. De wagen vloog in brand. Het vuur was snel onder controle, er raakte ook niemand gewond. Ook lag er geen patiënt in de ambulance. Wat er is getest tijdens die rit, dat weten we niet. En de partijleiders die vanochtend bij verkennen. Plasterk op de koffie zijn geweest... twijfelen nog steeds of ze samen willen werken met de PVV. Omtzigt vindt dat Geert Wilders dingen in zijn programma heeft staan... die niet kunnen volgens de grondwet. En Jessel Gus van de VVD weet het ook allemaal nog niet zeker. Nou, ik denk dat we op een heleboel onderdelen dezelfde zorgen hebben. Heeft u ook in onze brief gezien eh, richting de verkenner. Waarbij we het ook hebben over basisprincipes. Nou, en daar is heel veel overlap. Er is dus nog een hoop werk te doen in de onderhandelingen, zegt verslaggever Eva Wiesing. We weten natuurlijk dat hij zijn anti-islam in de ijskast heeft gezet. Maar hoe zit het dan met geen geld meer aan Oekraïne, uit de EU stappen? Nou, dat zijn belangrijke vragen die er vandaag zijn in de gesprekken met de verkenner. En dat is ook de grote vraag, hoe zien de VVD en NSC dan wel de steun voor zich? Het weer in het westen, midden en zuiden is er regelmatig zon. Kan ook een bui vallen hoor. In het oosten valt ook wat motregen. Het is 2 graden in Groningen tot 8 in Zeeland. Kijken we nog even naar morgen. Dan is het droog bij af en toe zon. En dan gaat het op 4. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat nog file op de ring west van Amsterdam... want er is een ongeluk gebeurd bij Osdorp. Richting Den Haag en Rotterdam zijn er twee rijstroken dicht... en de vertraging is een half uur. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.